Schat, je weet dat dat niet gaat. Want ik wil zo graag beminnen. Het zou me verdriet doen als jij me verlaat. Ik zag jou voor het eerst, daaronder aan het strand. Jij keek mij lief lachend aan. En ik wist toen leven gaat. Wat moet ik zonder jou beginnen? Schat, je weet dat dat niet gaat. Want ik wil zo graag beminnen. Het zou me verdriet doen als jij me verlaat. Als ik dicht bij je ben. je slaat. Al heb ik menig nacht op jou niet gewacht, ik kan niet zonder jou bestaan. Wat moet ik zonder jou beginnen? Schat, je weet dat dat niet gaat, want ik wil zo graag beminnen. Het zou me verdriet wat moet ik zonder jou? je weet dat dat niet gaat. Want ik wil zo graag beminnen. Het zou me verdriet doen als jij me verlaat. Het zou me verdriet doen als jij